Renske van der Zallen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse RIVM, het CDC, adviseert om het prikken met het Janssen-vaccin te hervatten. Volgens het CDC wegen de voordelen van het middel op tegen de risico's. De Amerikaanse overheid neemt het advies zeer waarschijnlijk over. Vorige week stopte de VS met Janssen nadat een paar mensen na inenting ernstige bijwerkingen hadden gekregen. Zwangere vrouwen kunnen zich veilig laten inenten met het coronavaccin. Dat adviseert een groep medisch specialisten en de beroepsvereniging voor verloskundigen. Voorheen gold het advies om alleen kwetsbare vrouwen met onderliggende ernstige aandoeningen te vaccineren. Volgens de medische deskundigen hebben ervaringen in de VS aangetoond dat het vaccineren van zwangere vrouwen niet tot noemenswaardige bijwerkingen leidt. Ook kunnen vaccins niet in borstvoeding terechtkomen, concludeert de Gezondheidsraad. Amerikaanse president Biden komt naar Europa. Op 11 juni gaat hij eerst naar een G7-top in Engeland en naar Brussel... voor een ontmoeting met de leiders van de Europese Unie. Een dag later heeft Biden een topontmoeting met de leiders van de NAVO-landen... onder wie de Turkse president Erdogan. Het is de eerste buitenlandse reis van de Amerikaanse president... sinds zijn aantreden in januari. En Nederlandse Tweede Kamerleden die dachten dat ze deze week via Zoom spraken met een medewerker van de Russische oppositieleider Navalny zijn bedrogen. De man die ze spraken was een imitatie van de stafchef van de Russische oppositieleider Volkov, bevestigt de Tweede Kamer na berichtgeving van de Volkskrant. De Kamerleden zijn verontwaardigd over het bedrog. Ze willen nu alsnog een gesprek met de echte Volkov. Het is niet duidelijk wie er achter het bedrog zit.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 save your tears, for I'm not worth it, you see. home. You had romance. Did you? just music and you 越南就完了，越南。 that everyone who sees you wants you. I've loved you three summers now, honey. people, Frank. gone mad But I spent my time in shallow sheets I should have seen your hand I didn't see the signs Was blinded by the lights And lost where I belong I thought that we grow old Give kids our bad advice Now I'm alone, you went and left me with these sleepless nights You took my warning

And I get mad inside Did you fight back or even try? You didn't see the signs blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started

the days of young, better run for cover. There's no one here to save you from yourself, and you'll discover it's hard. You don't know how to carry on.